een Klomp met het NOS-journaal. Oud-eurocommissaris Nelly Kroes lobbyde in het geheim voor taxidienst Uber. Dat meldde Trouw, het FD en onderzoeksplatform Investico... op basis van interne documenten van het Amerikaanse bedrijf. De Europese Commissie had Kroes verboden om aan de slag te gaan voor Uber. Maar toch belden ze met onder meer premier Rutte om de taxiwetgeving te beïnvloeden. Oud-eurocommissarissen moeten een zogenoemde afkoelperiode aanhouden... om belangenverstrengeling te voorkomen. Direct nadat die afkoelperiode was verstreken, in 2016, trad Kroes toe tot de adviesraad van Uber. Het kabinet wil de procedures voor het boren naar gas in de Noordzee flink versnellen. Dat vertellen ingewijden aan RTL Nieuws. Nu duurt het nog vijf tot zes jaar voordat er een vergunning wordt verleend voor het boren naar gas. En dat moet minimaal gehalveerd worden, staat volgens RTL in een plan van staatssecretaris Velbrief. De betrokken minister schreef er deze week waarschijnlijk goedkeuring voor. Met versnelde procedures kan Nederland de komende 10 jaar... jaarlijks voor zo'n 6 miljard euro aan extra gas uit de Noordzee halen. Tennisser Novak Djokovic heeft voor de zevende keer Wimbledon gewonnen. De Serviër won in vier sets van de Australiër Nick Kyrgios. Net als in zijn kwartfinale en halve finale verloor Djokovic de eerste set van de wedstrijd... maar daarna kwam hij sterk terug. Voor Djokovic is het zijn 21 Grand Slam titel, één minder dan recordhouder Rafael Nadal. Max Verstappen is als tweede geëindigd bij de Grote Prijs van Oostenrijk. De race werd gewonnen door Ferrari-coureur Charles Leclerc. Verstappen gaat nog wel aan de leiding in de WK-stand. De teamgenoot van Verstappen, Perez en Ferrari-coureur Sainz vielen uit. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Het koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen is het eerst bewolkt, maar later gaat de zon vaker schijnen. En het wordt dan tussen de 21 en 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het verkeer kan vrijwel overal moeiteloos doorrijden, behalve op de N9 vanuit Den Helder naar Alkmaar. Tussen Schorrol en Bergen rijdt het verkeer langzaam over 4 kilometer. Je vertraging is ongeveer 10 minuten.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 Jim Ottaway, onze sympathieker Australier, heeft een nieuw album uitgebracht. Somewhere in Between. Daar gaan we zo naar luisteren. En onze Japanse vriend Mart, die eh, altijd heel erg werkt met eh, grote orkesten. Ook een nieuw album, Love Flows with Sorrow. En heel veel tracks staan erop. En ja, allemaal in verschillende eh, uitvoeringen. En dan hebben we onze vriend Chris Hinsen. Die doet ook weer mee met eh, twee albums in dit uur. Light, waar we vorige week mee zijn begonnen. Maar ook het album Zen and the Art of Dance and Meditations. En het woord zen, ja, dat komt toch wel in dit programma van Peaceful Radio hier op ZFM regelmatig terug. Even kijken, in dit uur natuurlijk weer niet. Dat eh, had ik kunnen weten. Maar in ieder geval wel in het volgend uur. Dan gaan we het ook weer over zen hebben. Eh, waar gaan we mee afsluiten? Nou, met muziek die je hier op de achtergrond hoort. Dat is Goomer Edwin Evans. Smart Music. Tuning in to the body mind. Ja, dan hebben we het over het eh, jaar 1998 waarin dit allemaal is uitgebracht. Toen waren we nou, de artiesten, helemaal van de zen en de body mind en de blowing. Dan heb ik het over Deva, Kans. Uh, romantic Moods van Simon Cooper. Nou ja, goed, en zo gaat dat verder. Maar natuurlijk ook straks nog Native American Indians. Ja, ja, dat is weer een heel ander. En dan hebben we het over eh, wereldmuziek. En dat was dan eh, muziek uitgebracht door Gregor Tela, eh, vreemd genoeg. Maar goed, ehm, ja, van het label Oriani Music. Dat schiet me dan weer even te binnen. Ik zou zeggen, veel luisterplezier. Hey, we go hulle. Oh, we go we we we we we We 미고 원래 미고 원래 더 미고 원래 더 미고 원래 더 미고 원래 미고 원래 보이다베 보이다베 보이다베 Oh, you love me. Yeah. Oh, you love me. Yeah. Oh, you love me. Yeah. Oh, you love me. Yeah. Oh, you love me. Yeah. Oh, you love me. Yeah. Oh, you love it. Oh, love me. Oh, love me. Oh, my name. Oh, my name. Oh, my name. Oh,

Hi, I am Trini Oksal. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website, triniopsal.com. White Sun, one of the artists on Peaceful Radio, please visit my website, www.whitesun.com. This is William Ogmanson, and you're listening to Peaceful Radio.